Hij vindt dat het volk zijn eigen toekomst moet kunnen bepalen. Gisteravond laat hield Obama zijn eerste toespraak over de crisis in Libië en riep de wereld op een eensgezind standpunt in te nemen. Obama stuurt onderminister Burns naar Europa om te proberen de Europese landen op één lijn te krijgen. Nederlanders in Tripoli worden vanmorgen opgehaald door een transportvliegtuig van de luchtmacht. Het toestel, een Hercules, landde gisteren op Sicilië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde uit veiligheidsoverwegingen niet meteen doorvliegen naar Libië. De evacuees zouden dan in het donker naar het vliegveld moeten komen en dat vond het ministerie te gevaarlijk. 77 Nederlanders willen weg uit Libië. In Christchurch in Nieuw-Zeeland is de afgelopen 24 uur niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald. Na de aardbeving van dinsdag staat het dodental nu op 92. Er worden nog ruim 200 mensen vermist. Buitenlandse reddingswerkers helpen mee met het zoeken. Er zijn teams uit onder meer de VS, Groot-Brittannië en Japan. Het is gevaarlijk werk. Veel gebouwen in Christchurch zijn door de schok instabiel. Veel leden van Provinciale Staten vinden hun vergoeding te laag. Driekwart is ontevreden, blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau Daadkracht Advies. Gemiddeld krijgen statenleden 13.000 euro voor 23 uur werk per week. Veel statenleden vinden dat ze te veel tijd kwijt zijn met vergaderen en papierwerk. Ze willen meer contact met de burgers. Staatssecretaris Wekers van Financiën is tevreden over de harde aanpak van wiettelers in Limburg. Zij kregen vorig jaar 4,5 miljoen euro aan boetes en naheffingen van de Belastingdienst. De Limburgse politie rolde 80 hennepkwekerijen op. Wekers zei tegen Omroep L1 dat hij de harde aanpak